Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Duitse tragen tot en met 7 oktober de tijd gegeven... om een oplossing te vinden voor de frauduleuze dieseltesten... schrijft Beeld am Sonntag. De autofabrikant moet voor die tijd met maatregelen komen... en ook aangeven wanneer de problemen zijn opgelost. Gebeurt dat niet, dan kan de autoriteit besluiten... dat Volkswagen de auto's waarmee mogelijk is gesjoemeld... niet meer mag verkopen en zelfs niet meer mag verplaatsen. De tienduizenden vluchtelingenkinderen die elke maand Europa binnenkomen... krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Dat zei kinderombudsman Mark Dullaert in het tv-programma Nieuwsuur. Hij maakt zich met name zorgen om de geestelijke gezondheid van vluchtelingenkinderen... die vaak traumatische ervaringen hebben gehad. Als voorzitter van een nieuwe taskforce wil hij met andere Europese kinderombudsmannen... het probleem onder de aandacht van de regeringsleiders brengen. In Rotterdam is een man opgepakt die mogelijk heeft geschoten bij een vechtpartij. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Om een einde te maken aan de vechtpartij loste een agent een waarschuwingsschot... en daarop werd de man aangehouden. Er wordt onderzocht of die geschoten heeft. Wat de aanleiding was voor de ruzie is onduidelijk. In Mexico zijn duizenden mensen de straat op gegaan vanwege de vermissing van 43 studenten. Het was afgelopen dag precies een jaar geleden dat ze verdwenen. De actievoerders, onder wie veel familieleden en medestudenten... protesteerden tegen het gebrekkige onderzoek in de zaak. De studenten verdwenen na een bloedige confrontatie met de politie in de stad Iguala. Het blijft nog altijd onduidelijk wat er met ze is gebeurd. Het weer op veel plaatsen is het helder. Het is minimaal 3 graden. In het oosten kan het aan de grond vriezen. Komende dag zijn er perioden met zon en is het droog. Het wordt dan een graad of 16.